Zes uur. Marnik Sampersen met het NOS-journaal. D66, GroenLinks en de PvdA willen dat het kabinet dit jaar nog een kolencentrale sluit. Anders lukt het volgens hen niet om te voldoen aan het Urgenda-vonnis. De partijen vinden ook dat er iets geregeld moet worden voor het personeel van de kolencentrale die dicht moet. Een overgrote meerderheid van de Tweede Kamer is voor een motie om de misdaden van IS tegen Jezidis te erkennen als genocide. Dinsdag wordt erover gestemd. De Kamer hoopt dat er op die manier ook internationaal meer erkenning komt. De Syriërs werden in 2014 door IS verdreven in Noord-Irak. Vele duizenden werden ontvoerd en vermoord. Tieners uit 2014 kunnen vanaf 10 uur een afspraak maken voor een coronavaccinatie. Afgelopen week besloot demissionair minister De Jonge dat 12 tot en met 17-jarigen zich ook kunnen laten vaccineren... na een positief advies daarover van de Gezondheidsraad. De tieners krijgen het vaccin van Pfizer. Ruim 13.000 ondernemingen die gebruik maakten van coronasteun zijn alsnog gestopt. Het gaat volgens het CBS om 2% van het totaal aantal bedrijven dat van de overheid coronasteun kreeg. Vooral in de horeca werden relatief veel bedrijven opgeheven. In Griekenland is een voortvluchtig kopstuk van de partij Gouden Dageraad opgepakt. Hij kreeg in oktober 13 jaar cel opgelegd voor zijn rol bij de extreemrechtse partij, maar was maandenlang onvindbaar. Hij staat bekend als iemand met een grote belangstelling voor het nazisme. De beoogde medecurator van Britney Spears wil zich terugtrekken... na de emotionele verklaring van de Amerikaanse zangeres bij de rechtbank. Het gaat om een financiële instelling die afgelopen najaar werd goedgekeurd als curator. Britney Spears zei vorige week bij de rechtbank dat ze af wil van het curatorschap van haar vader... omdat ze nu geen zeggenschap heeft over haar leven. Het weer is bewolkt, later meer zon, maar ook een enkele bui. Het wordt zo'n 21 graden. In het weekend wisselvallig en iets warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er staat nog altijd file op de A10, de ring van Amsterdam bij Durgerdam. Daar is namelijk een ongeluk gebeurd en is de rechte rijstrook dicht. Vanaf Amsterdam Rivierenbuurt is de vertraging 10 minuten.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 El jogger large, la camisa small. Como la dieta keto, por si me controlo y me quedo quieto. que quiero comerte todo eso completo. De ese culo me volvió un teco. Eh. Micro, dosis, rola, oxi. Pensando solo había un sí.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 Het lukt anders niet om te voldoen aan het Urgenda-vonnis, zeggen de partijen. Het sluiten van een kolencentrale is volgens hen de snelste en relatief goedkoopste manier... om nu de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. In Canada zijn zeker tien katholieke kerken beklad met leuzen en handafdrukken. De afgelopen tijd werden bij voormalige katholieke kostscholen massagraven ontdekt. Op de internaten zaten inheemse kinderen. Amazon-baas Jeff Bezos neemt later deze maand een 82-jarige vrouw mee op zijn eerste ruimtereis. Zij wordt daarmee de oudste astronaut ooit. Het weer op veel plaatsen droog en in de loop van de dag vaker zon.